en de betaling van in totaal 40 miljoen dollar. Musk blijft wel aan als CEO. De schikking volgt twee dagen nadat de toezichthouder Musk had aangeklaagd vanwege een tweet waarin hij aankondigde het bedrijf van de beurs te willen halen. Volgens de SEC was die tweet onjuist en misleidend. De studenten die vrijdag werden aangehouden bij de ontruiming van het PC Hoofdhuis in Amsterdam zijn weer op vrije voeten. De groep bezet het gebouw van de Universiteit van Amsterdam uit protest tegen de bezuinigingen, het hoger onderwijs en het diversiteitsbeleid van de UvA dat voor ons hen tekortschiet. 28 van de arrestanten hebben een dagvaarding gekregen... en moeten zich in november bij de rechtbank melden. De studenten die binnen het gebouw waren... werden gearresteerd wegens lokaal vredebreuk. De gevolgen van de subtropische storm Zorbas... die vanmiddag aan land kwam bij, in Griekenland... lijken minder ernstig dan verwacht. De afgelopen dagen leek het erop dat de storm zou uitgroeien... tot een Middellandse zeeorkaan, maar dat is niet gebeurd. De storm verloor eenmaal boven land snel aan kracht. Wel zitten sommige delen van het land nu zonder stroom. Vooral op het zuidelijke schiereiland Peloponnesos hebben huizen, de landbouw en infrastructuur schade opgelopen. Het lijkt erop dat het vliegverkeer weinig hinder heeft van de storm. Zorbas trekt vannacht langzaam richting Turkije. Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn Glory wereldtitel in het zwaargewicht met succes verdedigd. Voor 15.000 toeschouwers in de Johan Cruijff Arena was hij over vijf rondes te sterk voor de Braziliaanse uitdager Guto Innocente. De jurybeslissing was unaniem. Het weer opklaringen met kans op wat mist. Temperatuur vannacht in het oosten rond het vriespunt tot een graad of 8 aan de kust.